Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Amerika stelt een wapenstilstand van twee maanden voor tussen Israël en Hezbollah. Dat staat in een gelekt document dat een Israëlische nieuwssite heeft gepubliceerd. Daarin staat ook dat Israël moet stoppen met beschietingen... maar uit zelfverdediging nog wel Hezbollah mag aanvallen. Het lijkt uitgesloten dat Hezbollah akkoord gaat met het voorstel. In Taiwan worden maatregelen genomen tegen de orkaan Kongre... die op het eiland afkomt. De orkaan kan volgens de autoriteiten de zwaarste in 30 jaar worden. Gewaarschuwd wordt voor harde wind, veel regen en aardverschuivingen. Uit voorzorg zijn scholen en kantoren gesloten en zijn tientallen vluchten geannuleerd. De orkaan komt waarschijnlijk vandaag aan land. Eerder deze maand kwamen in Taiwan vier mensen om het leven door een andere orkaan. Het gebruik van staalslakken op bouwlocaties leidt tot steeds meer zorgen van omwonenden. Staalslakken zijn een restproduct uit de hoogovens van Tata Steel... en worden onder meer gebruikt bij de aanleg van wegen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er zware metalen vrijkomen... wanneer het in aanraking komt met water. Dat kan leiden tot schade aan het milieu, maar ook aan de gezondheid. In het Gelderse Spijk hebben omwonenden last van luchtwegproblemen en spontane bloedneuzen. In een reactie zegt Rijkswaterstaat tegen de NOS dat de inzet van staalslakken een optie blijft bij bouwprojecten. Techbedrijf Microsoft en Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp... hebben een goed financieel kwartaal achter de rug. Bij Meta steeg de netto-winst met 35 tot bijna 16 miljard dollar. Bij Microsoft steeg de netto-winst met 11 Beide bedrijven zeggen dat de goede cijfers zijn veroorzaakt door de ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie. Zo zet Meta AI onder meer in om advertenties effectiever bij geïnteresseerde gebruikers onder de aandacht te brengen. Het weer, het is bijna overal bewolkt. In de ochtend is het ook eerst bewolkt, maar in de middag breekt dan vooral in het zuiden af en toe de zon door.